Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Zuid-Korea dreigt met serieuze maatregelen als Noord-Korea niet wil praten over het gemeenschappelijke industriecomplex Kaesong. Op 8 april besloot het communistische Noorden zijn arbeiders terug te trekken uit het samenwerkingsproject. Zuid-Korea eist uiterlijk vrijdag een antwoord van het Noorden. Wat er gebeurt als dat antwoord er niet komt wilde een woordvoerder niet zeggen. In het complex in de grensstad werkten 50.000 Noord-Koreanen samen met enkele honderden Zuid-Koreanen. Het dodental in Bangladesh, waar een gebouw van acht verdiepingen is ingestort, is opgelopen tot zeker 145. Er zijn zeker duizend gewonden. De lichamen van bijna 100 doden zijn overgedragen aan hun families. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar overlevenden. Ze denken dat er nog veel mensen vastzitten. Er waren 2000 mensen in het gebouw in een voorstad van de hoofdstad Dhaka. Er zaten onder meer een kledingfabriek, een bank en enkele winkels. De eigenaar van het gebouw wordt voor nalatigheid aangeklaagd. De ouders van de broers die verdacht worden van de bomaanslag in Boston... reizen later vandaag van, van, vandaag van hun woonplaats in de Russische deelrepubliek Dagestan... naar de Verenigde Staten. Dat meldt een Russisch persbureau. Ze spraken eerder al met inspecteurs van de Amerikaanse federale politie FBI. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek naar de aanslag heeft de Russische veiligheidsdienst FSB in 2011 zowel de inlichtingendienst CIA als de FBI getipt. Tamerlan Tsarnaev, de oudste van de twee broers, zou zich mogelijk ontwikkelen tot een moslim-extremist. Hij werd opgenomen in een database, maar de FBI ondernam verder geen actie. SP, PVV en 50PLUS hebben veel kritiek op het zorgakkoord dat het kabinet gisteren met werkgevers en werknemers heeft gesloten. De SP vindt het geen goed teken dat Abfacabo FNV het akkoord niet heeft gesteund. Ook D66, ChristenUnie en SGP hebben nog veel vragen. Om het akkoord erdoor te krijgen heeft de coalitie steun nodig van andere partijen... omdat VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben.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 day and then I'll you tight. start from I try and impart my wisdom A combination of truth and fear That's the way it's always been My father and his before him At times we hurt the ones we love so dear for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout all holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again for you on the other side on the other side and the winds that blow waiting for you on the other side.